Nieuws van 12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De ruilschoppers rond de G20-top in Hamburg hebben tot 12 miljoen euro aan schade aangericht. Dat zeggen Duitse verzekeraars. De schade aan auto's komt uit op zo'n 4 miljoen euro. Verder is er veel schade aan huizen en voor bedrijven. De G20-top met de belangrijkste wereldleiders werd anderhalve week geleden gehouden in Hamburg. Vele honderden demonstranten wierpen barricades op en raakten slaags met de politie. Honderden agenten en demonstranten raakten daarbij gewond. De baas van de Spaanse voetbalbond, Angel Maria Villar, is vanochtend gearresteerd. Dat gebeurde tijdens invallen in het hoofdkantoor van de bond. Ook zijn zoon en een aantal andere directieleden zijn aangehouden. Ze worden verdacht van fraude, corruptie en het verduisteren van geld. Buitenzwembaden moeten rookvrij worden, dat vindt het Longfonds. In veel zwembaden is bijvoorbeeld roken op de ligweide heel normaal terwijl dit een plek is waar veel kinderen spelen. Juist daar zou je volgens het Longfonds een rookverbod moeten instellen. Veel Nederlanders zijn daar volgens het Longfonds ook voor. Uit een onderzoek in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een rookvrije speel- en ligweide bij het zwembad wil. De gemeente Arnhem heeft aangifte gedaan van fraude met persoonsgebonden budgetten van kwetsbare jongeren. Zorginstelling De Zorgdrager zou geknoeid hebben met de pgb's van 14 jonge cliënten. De instelling regelde dagbesteding en een plek waar jongeren met uiteenlopende problemen beschermd konden wonen. Arnhem zette een paar weken geleden al de betalingen van de pgb's stop. Zonder het geld kwam de zorgdrager in de financiële problemen. Het bedrijf werd ongeveer een maand geleden failliet verklaard. Het weer nog zonnig, er drijft wat eh, hoge bewolking over.